Michel Koenen met het NOS-journaal. Er zitten onverantwoord veel asielzoekers vast in het aanmeldcentrum op Schiphol. Dat zeggen asielrechtadvocaten en vluchtelingenwerk bij Nieuwsuur. Er zitten nu ruim 200 asielzoekers, normaal zijn dat er rond de 40. Het zijn vooral Afrikanen die via een overstaptruc asiel aanvragen. Ze boeken een reis naar een ander land met een overstap op Schiphol. Daarom overweegt Nederland een visumplicht in te voeren. Volgens Vluchtelingenwerk krijgen niet alle asielzoekers nog rechtsbijstand en voorlichting. Ook moeten ze elke dag om half vijf smiddags naar hun cel. De president van Nicaragua wil de grondwet aanpassen om zijn macht te vergroten. Daniel Ortega krijgt straks zeggenschap over de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht. Ook krijgt de staat meer te zeggen over de media. Verder kan Ortega nu zes in plaats van vijf jaar aanblijven. Zijn vrouw, die nu vicepresident is, wordt mede-president. Eerder maakte Ortega van 79 al mogelijk dat hij eindeloos kan worden herkozen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt toeristen die naar de stad Vang Vieng in Laos willen. Daar zijn in korte tijd drie backpackers om het leven gekomen, mogelijk door het drinken van alcohol die was vervuild met drugs. Een Nederlandse toerist ligt in het ziekenhuis. Twee Denen en een Amerikaan zijn overleden. Vang Vieng is een populaire stopplaats voor backpackers in het land in Zuidoost-Azië. Ook andere landen waarschuwen toeristen voor drankjes en eten waarin drugs zouden zitten. Vanwege kans op sneeuw geldt voor heel het land tot in de ochtend code geel. Het kan plaatselijk glad worden door winterse buien of bevriezing. Behalve op de Wadden. Gisteravond sneeuwde het vooral in het zuiden. Zo gingen rond Eindhoven strooiwagens de weg op. Gisteren leidde de sneeuw al tot grote problemen op de weg. Het weer, er trekken dus buien over. In het binnenland mogelijk met sneeuw of natte sneeuw. Vooral in Zeeland waait het stevig. Het koelt af tot rond het vriespunt.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 of you every step of the way. And I is all I'm taking with me. So goodbye. nothing and you're the only one for me. And repeat steps one through three. I make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I'll start back at one.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 and haven't lost me yet. Set the turkey to the carving knife. What you give is what you get. A fresh and lovely summer's day we thought would never end. Said the bloodhound to the stag bay. I thought you were my friend. guess who wrote the bill? Please return the spoons. As hand in hand we wander on through life's wondrous maze. Said Robin Hood to Little John, there must be other ways. the pageant still unfolds. Set the pike upon the angler's line.